uur. Door Albegens met het NOS-journaal. De agressie van automobilisten tegen weginspecteurs van Rijkswaterstaat neemt toe... en moet een halt worden toegeroepen. Dat zegt directeur-generaal Blom in De Telegraaf. Ze noemt de toenemende misdragingen onacceptabel. Weginspecteurs worden volgens haar uitgescholden... of woedende automobilisten rijden op hen af... juist als ze bezig zijn om met gevaar voor lijf en leden een ongeluk zo snel mogelijk af te handelen. Alleen al dit jaar waren er 11 meldingen van fysiek geweld... en 22 aanrijdingen van dienst- en pijlauto's van Rijkswaterstaat. De pensioenen van 8 miljoen mensen dreigen volgend jaar gekort te worden. De dekkingsgraad van de vier grootste pensioenfondsen is door de lage rente verder gedaald... en nadert de kritische grens waarop in de pensioenuitkeringen gesneden moet worden. Het gaat om ambtenarenfonds ABP, zorgfonds Zorg en Welzijn... en metaalfondsen PMT en PME. Als Schiphol minder groeit of beperkt krimpt... hoeft dat geen schade te veroorzaken aan de Nederlandse economie. Het zou wel goed zijn voor het milieu. Dat concludeert een onderzoeksbureau in opdracht van Natuur en Milieu. In het onderzoek werd gekeken naar onder meer het belang van de luchtvaart... voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid. Volgens Natuur en Milieu worden met dit rapport mythes doorgeprikt. Nederland krijgt acht of negen nieuwe Joint Strike Fighters. Dat zegt minister van Defensie Bijleveld in Trouw. Die extra toestellen komen bovenop de 37 straaljagers die al eerder zijn besteld. Met de aankoop is zo'n 600 tot 700 miljoen euro gemoeid. Bij een verkiezingsbijeenkomst heeft president Trump opnieuw uitgehaald... naar vier democratische politici met een migratieachtergrond. Een van hen noemde hij een antisemiet... en hij adviseerde haar terug te gaan naar haar vaderland Somalië... als het haar niet bevalt in de VS. Het publiek skandeerde daarna stuur haar terug... Het Amerikaans-Joods Comité noemt het een vreselijk spreekwoord... dat herinnert aan een donkere tijd in het verleden.